Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan... heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haibatullah Akhundzada zegt in een verklaring... dat de Afghanen bestuurd zullen worden volgens de regels van de sharia. De nieuwe regering zal zich volgens hem aan internationale afspraken houden... zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Akhundzada is sinds 2016 de hoogste leider van de Taliban... maar er is weinig over hem bekend. Hij maakt geen deel uit van de overgangsregering die de afgelopen dag bekend is gemaakt. Interim premier is Moula Akhund, die bij de VN bekend staat als terrorist. Mensenrechten-experts van de Verenigde Naties hebben de nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas krachtig veroordeeld. De wet is volgens hen discriminerend voor vrouwen en in strijd met het internationale recht. Sinds vorige week is een abortus na ongeveer zes weken in Texas alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Voor verkrachting of incest worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook staat in de wet dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus 10.000 dollar moeten betalen aan degene die hen aangeeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft de wet goedgekeurd tot woede van president Biden. Die sprak van een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije overtuigend gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 6-1 voor de ploeg van Louis van Gaal. Drie doelpunten kwamen van Memphis Depay. De andere drie werden gemaakt door Davy Klaassen in de eerste minuut al, Guus Til en Daniel Malen. Dankzij de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep G... met evenveel punten als Noorwegen, maar een veel beter doelsaldo.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 Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van ons Weer of missing out, heb een data bank. Eh. Swipe, orties aan die hit, eh, hoe, ah. Jullie shit gaat fout, dat wat raar gespeeld. Vlijlijk op Alani, ja, maar iedereen koef, kaf, eh.